Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nadat ze waren opgestegen raakte de ballon een elektriciteitskabel waarna het doek vlam vatte. Een man en een vrouw sprongen uit de mand en maakten een val van tientallen meters. De man van 61 raakte zwaar gewond, de vrouw van 55 liep lichte verwondingen op. De 60-jarige echtgenote van de man landde uiteindelijk met de ballon honderden meters verderop op de grond en bleef ongedeerd. PvdA-leider Samsom vindt dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk moet worden. Op een PvdA-bijeenkomst zei hij dat het geld dat het oplevert bijvoorbeeld naar de kinderopvang kan gaan. Samsom denkt het omslagpunt te leggen bij een jaarinkomen van 45.000 euro. D66, GroenLinks en de SP waren al in meer of mindere mate voor het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag. Samsom is verder enthousiast over een idee om ook mannen recht te geven op zwangerschapsverlof. Mannen en vrouwen zouden de 16 weken zwangerschapsverlof zelf moeten kunnen verdelen. Drie weken voor de Griekse verkiezingen staan de pro-Europese partijen volgens peilingen weer op een meerderheid. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zouden de conservatieven en de socialisten samen meer dan de helft van de zetels krijgen. De conservatieve Nieuwe Democratie wordt volgens vier peilingen de grootste partij. Nieuwe Democratie is voor uitvoering van het bezuinigingspakket dat is afgesproken met de eurolanden en het IMF. De partij staat in de peilingen iets voor op het radicaal linkse Syriza dat fel tegen bezuinigingen is. In Griekenland krijgt de grootste partij bij de verkiezingen een bonus van 50 zetels. Een minimale winst kan daardoor al een groot verschil maken. Pardon. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen veel zon en maxima tussen 18 en 26 graden.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 Dat betekent dat het tijd is voor de Euro Breakdown. Iedere vrijdag komen ze alle 40 voorbij op CFM, de 40 beste platen van Europa. 22e jaar alweer van deze hitlijst, aflevering 20 en vandaag weer de 18e mei van 2012. In de lijst vinden we 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 3 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Jesse G met Domino doet dat na 16 weken, 15 weken voor Michel Kiwanaka en Home Again. En ook voor Katie Perry is het over. Part of Me verdwijnt na 13 weken. Snelste stijger is net als vorige week Rihanna. Where Have You Been gaat deze week 9 plaatsen omhoog. De snelste dalen is voor Flowrider en Sia de Wild Ones zak R11. langs genoteerd is dat dezelfde plaat als vorige week. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langs genoteerd van allemaal. Voor de eerste binnenkomen gaan we straks naar eh, plek 36. Een mengeling tussen Justin Timberlake en Justin Bieber. Zo wordt hij op eh, verschillende fora's op den internet alweer genoemd. We beginnen lijst op eh, nummer 39. Alicia Reed en de Jump Smokers. Alone Again zakt in de 15e week wel twee plaatsen.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 Dat gevoel krijg je als je zijn eerste single beluistert direct negatief bedoeld, want waar Justin Bieber toch vooral poppy muziek maakt gericht op pubers, daar heeft de in Britain geboren zanger toch vooral een uh, sound op. Meer eh, op de volwassenen gericht. Meinert is vooral bekend geworden met zijn covers op YouTube. Meer dan 50 eh, miljoen views had hij daar. Mede daarom wist hij ook nog eens de brandnieuw voor 2012 verkiezing te winnen van de Engelse MTV. Daarmee versloeg hij weer bekende namen als Lana Del Rey en Michel Zijn grote schare fans is dus een goed begin Komende zomer komt dan ook nog eens zijn debuutalbum uit. Medewerking van eh, gerenommeerde producers als Kevin Rudolph en uh, eh, Jermaine Dupree. En Konar Maynard. Ken Zeno is trouwens zijn nieuwe single. Die vinden we dan gewoon in één keer eh, in de lijst. En dat doet hij gewoon meteen op plek 36.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 Jason Maras en I Won't Give Up. Hij zakt wel zeven plaatsen van 28 naar 35. Voor op 36 nieuw van uh, Conor Meinhardt, Cat CNO. Voor de volgende binnenkomen gaan we naar 33. de muziek van deze Alex Clare die is gerust bijzonder te noemen. Maakte kennis met deze Engelsman via Up All Night. Een combinatie van rap, reggae en zware gitaren van hard rock of zelfs metal. De singer-songwriter heeft een radiovriendelijke stem die hij graag laat ondersteunen door heftige muziek. In zijn nieuwste single houdt hij zich eh, koest tijdens de complete, maar knalt in de refreinen met verschillende dubsteps niet vreemd. Als je nagaat dat Diplo en eh, Switch samen Major Lazer zijn uh, debuutalbum hebben geproduceerd. nu blijft opmerkelijk hoe Alex Clare als soulzanger, want zo klinkt hij in deze single, dubstep toevoegt. Dit nummer klinkt hij als een eh, geslaagde combinatie van Moon 5 meets dubstep. met dit unieke geluid en IJslands Records achter zich verrast de 25-jarige Brit een grote hit te gaan maken. De single die we van hem tegenkomen in de Euro Breakdown. Too Close van Alex Clare. is de tweede binnenkomen vandaag op nummer 33. to do I'm nothing to give released afresh. over. <laughs> no, it ain't over yet. Xaro met haar nieuwe single The Big Hoops. Bigger the Better. In de tweede week kwam zij, eh, gaat zij omhoog. Ze kwam binnen op 38 vorige week en nu op 32. Kijk, wij eens naar de lijst. Tot nu toe vinden wij op de 40ste plek 5 plaatsen verliezen in de 12e week voor de Far East Movement samen met Justin Bieber Live My Life. Alicia Reed en de Jumpsmokers Alone Again. In de 15e week zakken die twee plekken naar 39. 38 vinden we Jack en Samuel Logic Can't Stop Me Now. In de 10e week zakken zij 5 plaatsen. En 6 plaatsen verlies nu voor Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. In de 14e week zakken ze naar 37. Op 36 nieuw binnen Connor Minard Can't Stay No. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat met 18 weken het langst genoteerd, maar zakte wel 7 naar 35. Een plaatsen verlies ook voor Colway Jepson. Call Me Maybe in de 15e week zakt zij naar 34. Alex Clare, Too Close vinden we nieuw binnen op 33. En 32 is voor Nelly Furtado, Big Hoops, Bigger the Better. In de tweede week dus 7 plaatsen omhoog, of 6 plaatsen omhoog, van 38 naar 32. 31 is er dan voor Flowrider en Sia. In de 15e week zakken zij 11 plaatsen en daarmee de snelste zakken. Van 20 zakken dus naar 31. En op 30 vinden we een nummer wat gebruik maakt van zomerse gitaren. Een stevige gebied aan de hand van DJ Frank E. En niet geheel verrassend, een gefloten deuntje. Het gebruik van laatstgenoemde effect begint sinds vorig jaar steeds vaker in platen naar voren te komen. En ook in de nieuwe van Flowrider. Whistle komt nieuw in op plek nummer 30. and stroke. 또 is de derde single die Flowrider uitbrengt voor zijn nieuwe album Only One Rider. En dan uh, part 2 wordt dat alweer van hem. Westkust weerbericht. Vandaag hebben we te maken met een frontensysteem van het lage drukgebied Zantiepen. En dat is alles boven het zuiden van Engeland. De zon schijnt daardoor vanochtend eh, af en toe, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Vanmiddag kan er zelfs hier en daar een buitje vallen. De matige zuidoostelijke wind die draait naar zuid en de temperatuur die eh, stijgt naar maximaal 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft wel droog. Bij een matige zuid- tot zuidwestelijke wind daalt temperatuur naar 12 graden. Morgen weer flinke periodes met zon en het blijft dan droog. De wind waait eh, zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Temperatuur morgen zo'n 18 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het dan bewolkt en valt af en toe buien geregen. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht. Temperatuur daalt weer naar een graad of 12. En zondag starten we de dag ook met wat buien geregen, maar gelijkig geleidelijk gaat ook wel de zon weer schijnen. Inmiddag komt het eh, tot buien en deze buien kunnen zelfs nog eens gepaard gaan met onweer.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 In de tweede week gaan die plaat omhoog van 32 naar 28. Op 27 ertussen zittend is Licky en I Follow Rivers. En die plaat zakt van 17 naar 27. De Babysitter Circus kwam vorige week binnen. Everything's gonna be alright.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 Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. samen met Nelly Furtado. Is anybody out there? In de zesde week gaat de plaat drie plaatsen omhoog van 25 naar 22. Volgens nog even tijd om rustig achterom te kijken. Dan vinden wij op 30 de nieuwe single van Flowrider en Whistle. Nieuw binnen dus op nummer 30. Vijf plaatsen winst voor Of Monsters en Men en Dirty Falls. Een derde week omhoog naar 29. 28 is voor Avicii en Silhouettes. De plaat gaat vier plaatsen omhoog. Legally I Follow Rivers, die levert er 10 eh, in in de 13e week. Little Boots, Every Night I Say A Prayer gaat in de derde week omhoog van 30 naar 26. En Birding People Help The People, in 13e week zakt de plaat van 16 naar 25. Van 29 omhoog naar 24 gaan de Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright. En Usher met Climax in de vierde week omhoog van 27 naar 23. Van 25 naar 22 in de zesde week. Kaneen en Nelly Furtado. Is anybody out there? En Natalia Kills, Kill My Boyfriend, die levert twee plekken in. Ze zak van 19 naar 21 in de 11e week alweer. En de vierde week voor Adam Lambert en Bruno Mars. Never Close Our Eyes. De vierde week omhoog van 23 naar 20. There's plenty of time to sleep when we die.